Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De Europese Centrale Bank staat klaar om opnieuw steun te geven aan de bankensector... mocht dit nodig zijn naar aanleiding van de Griekse verkiezingen van komend weekend. Dat zegt de president van de ECB, Draghi. Beleggers reageren opgelucht op zijn woorden. De AIX staat ruim 1% hoger, vooral banken staan in de plus. Tot 2017 moeten nog eens 20 miljard euro worden bezuinigd om de overheidsfinanciën weer gezond te maken. Dat zegt een studiegroep van topambtenaren en vertegenwoordigers van het Centraal Planbureau en de Nederlandse Bank. Hun advies is gericht aan de politieke partijen en het nieuwe kabinet. Een soort gelijk advies speelde twee jaar geleden een grote rol in de verkiezingen en de kabinetsformatie. Opnieuw staken werknemers van Netcar. Deze keer zullen de 1500 werknemers zes uur lang niet werken. Het onvrede dat moederbedrijf Mitsubishi nog geen vertrekregeling voor ze heeft. Als de fabriek in Born niet wordt overgenomen, moet die eind dit jaar dicht. Het is de derde werkonderbreking bij Netcar in drie weken. In Rijen in Brabant is langs het spoor een explosief gevonden, waarschijnlijk een granaat. Het treinverkeer tussen Tilburg en Breda is stilgelegd. De explosieve opruimingsdienst is onderweg. Waarschijnlijk duren de opruimwerkzaamheden tot drie uur vanmiddag. De NS raadt reizigers aan om om te reizen via Utrecht. Nederland blijft de Europese koploper als het gaat om internetaansluitingen. 94% van de huishoudens had vorig jaar toegang tot het web, zegt het CBS. Na ons volgen de Scandinavische landen. In Portugal zijn de minste mensen online... Nederlanders internetten ook steeds vaker. In 2011 ging 86% van de internetgebruikers dagelijks of bijna iedere dag online. Het weer bewolkt en van tijd tot tijd buien regen. Vanmiddag tijdelijk droog, maar vanavond opnieuw regen. Het wordt 18 tot 21 graden. Morgenochtend vooral in het oosten nog een bui, maar smiddags overwegend droog. Dit was het NOS Journaal.